uur. Frits Hemelkamp met het NOS Journaal. Het vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU... wordt mogelijk met twee maanden uitgesteld. Volgens de krant The Telegraph overweegt de Britse premier het uitstel... als haar Brexit-deal opnieuw wordt weggestemd door het parlement. Die stemming is met twee weken uitgesteld... zodat May meer tijd heeft om te onderhandelen. The Guardian meldt dat de EU bij een uitstel... de uittreding liever verplaatst naar 2021. Steeds meer scholieren hebben een bijbaan... Volgens het CBS deed vorig jaar bijna de helft van de jongeren tussen de 15 en 20 jaar betaald werk. In 2013 was dat nog zo'n 42 procent. HAVO-leerlingen hebben het vaakst een bijbaan, VMBO is het minst. De meeste scholieren werken als vakkenvuller, kassamedewerker of krantenbezorger... en daarmee verdienen ze gemiddeld zo'n 1600 euro per jaar. Op het Franse eiland Corsica zijn verschillende bosbranden ontstaan. Voor zover bekend zijn daarbij geen gewonden gevallen... Het zou gaan om 15 verschillende brandhaarden. In één nacht is bijna 1500 hectare natuur in vlammen opgegaan. De grootste brandhaard is in het noordwesten van het eiland bij Calvi. Daar is al 1200 hectare natuur afgebrand en het vuur is nog niet onder controle. Vandaag krijgt de lokale brandweer hulp van brandweermensen van het Franse vasteland. Bosbranden in de winter zijn op Corsica uitzonderlijk. Ze zijn waarschijnlijk ontstaan door de extreme droogte op het eiland. De deadline om het handelsconflict tussen Amerika en China op te lossen wordt uitgesteld. Dat schrijft president Trump op Twitter. Volgens hem is er intussen voldoende vooruitgang geboekt om het conflict op te lossen. Trump was boos op China omdat het land meer goederen naar Amerika exporteert dan andersom. Het weer, het was een heldere nacht en er was kans op mist.